Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Westerse Nederlanders is ruim drie keer zo hoog als onder autochtonen. Het slechtst scoren voor voortijdige schoolverlaters van Marokkaanse afkomst. Van hen heeft meer dan de helft geen werk. Maar ook met gelijke kwalificaties zijn allochtonen vaker werkloos dan autochtonen. Dat staat in het jaarrapport Integratie 2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat later vandaag wordt aangeboden aan minister Ascher. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben migranten vaak te maken met vooroordelen bij werkgevers. Het opleidingsniveau van migranten is de laatste jaren wel toegenomen. Het SCP-rapport is nu al openbaar omdat de PVV het embargo heeft geschonden. De partij vindt dat het SCP de criminaliteitscijfers in het onderzoek had moeten meenemen. Dat is niet gebeurd en dat noemt de PVV politiek correct. De interimregering van Oekraïne wil praten over meer zelfbestuur voor de Russische minderheid in het zuiden en oosten van het land. Dat zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken na een overleg met onder andere minister Timmermans. Die was met zijn Belgische en Luxemburgse collega's in Kiev om met de Oekraïense regering te praten over de problemen op de Krim en de relatie tussen Oekraïne en Europa. De Wereldbank wil Oekraïne extra geld geven. De interimregering van het land had daarom gevraagd. De steun bedraagt zo'n 2,2 miljard dollar. Zeker het komend half jaar komen er nog gelekte documenten van Edward Snowden naar buiten. Dat zegt journalist Glenn Greenwald, die alle documenten heeft. Greenwald werd via een videoverbinding geïnterviewd op het evenement South by Southwest in Texas. Volgens de journalist zijn veel schokkende stukken nog niet publiek gemaakt. Ook gaf hij aan dat hij lang niet alle stukken die hij van Snowden heeft gekregen publiceert. Zo brengt hij geen documenten naar buiten waarin mensen zonder bewijzen worden beschuldigd. Het weer vannacht soms wat bewolking, maar ook opklaringen. Het koelt af tot 3 eh, à 6 graden. En lokaal kan het nevelig worden. Overdag lost de bewolking op, is het weer zonnig.